Marihuana kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. Een beetle die aan de hashis gaat, is heus nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. jeugd van Nederland, denk nou niet dat jullie lekkertjes bennen. Als je je eigen in de spiegel ziet, dan moet je toch erkennen. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen,